Jan van der Putten met het NOS-journaal. Gerard T., de Utrechtse serieverkrachter, is veroordeeld tot 16 jaar cel. Het OM had ook 16 jaar geëist. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan vier verkrachtingen. Drie in 1995 en één in 2001. De serieverkrachter moet zijn slachtoffers ook een schadevergoeding betalen. Hij heeft tijdens het onderzoek en de rechtszaak niets gezegd. De Europese komeetlander Philae doet het niet meer. Er is al zeven maanden niets meer van het apparaat vernomen. De ruimtevaartorganisatie ESA heeft alle hoop opgegeven... en stuurt ook geen signalen meer om hem weer aan de praat te krijgen. Na een tocht van tien jaar landde Philae in november 2014 op komeet 67P. Het apparaat kwam in de schaduw terecht, waardoor hij maar heel kort elektriciteit had om signalen te versturen. Duizenden Noord-Koreanen zitten zonder drinkwater door strafmaatregelen van Zuid-Korea. De Zuid-Koreanen hebben de stroomtoevoer naar het industriepark Kaesong afgesloten. Aanleiding was de lancering van een lange afstandsraket zondag door Noord-Korea. Daardoor kan een waterreservoir niet meer worden gebruikt. Niet alleen de industrie, maar ook duizenden Noord-Koreanen in de omgeving zitten nu zonder water. Bij een aanval op een VN-basis bij Kidal in Mali zijn zeker twee doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens het Duitse persbureau DPA zijn de slachtoffers VN-militairen uit Equatoriaal Guinea. De aanval was enkele uren voor het bezoek van de Duitse president Gauk aan de basis in Kidal. Volgens het ministerie van Defensie waren er tijdens de aanval geen Nederlanders in de buurt. In Athene is een protest van boeren uit de hand gelopen. De boeren gooiden stenen naar de ME en het ministerie van Landbouw. De Griekse politie gebruikte traangas. De boeren protesteren tegen de bezuinigingsplannen van de Griekse premier Tsipras... die een voorwaarde zijn voor buitenlandse steun. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het wordt een graad of 6. Morgen overdag vrijwel overal droog en ook dan 6 graden.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 funeral home and my birthday suit. when I'm home alone. Talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name. And of the rich and famous, your first hit on you are the shame.